economie van de wereld. In het land werden al in januari coronamaatregelen ingevoerd. De stad Wuhan, waar het virus uitbrak, heeft het dodental naar boven bijgesteld, naar 3869. Dat zijn er bijna 1300 meer dan eerst werd gemeld. Dat komt doordat nu ook mensen zijn meegerekend die thuis zijn overleden. President Trump heeft richtlijnen gepresenteerd waarmee de coronamaatregelen in Amerika op termijn kunnen worden afgebouwd. Amerikaanse staten mogen zelf weten wanneer ze daarmee beginnen, maar zijn wel voorwaarden. Zo moet de verspreiding van het virus twee weken lang zijn afgenomen en er moeten genoeg testlocaties zijn. Trump adviseert de maatregelen in drie fases te versoepelen. In de eerste fase kunnen restaurants, stadions en gebedshuizen onder voorwaarden weer open. Scholen blijven dan nog dicht. Trump wil met het plan de zwaar getroffen Amerikaanse economie weer op gang helpen. In het Brabantse Lierop is een varkensstal afgebrand. De duizend varkens die binnen waren hebben het niet overleefd. De brand begon rond middernacht. Al snel was duidelijk dat de stal niet meer te redden was. Rond vier uur was de brand in Lierop onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Braziliaanse minister van Volksgezondheid is ontslagen door president Bolsonaro. De twee lagen met elkaar in de clinch over de aanpak van het coronavirus. Bolsonaro riep ook de gouverneurs van staten op om de coronabeperkingen op te heffen. Volgens hem loopt Brazilië anders het risico failliet te gaan. Het weer. Eerst zonnig, in de middag vooral in het zuiden meer bewolking. Het blijft vrijwel zeker droog bij 14 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Ook in het weekend zonnig en warm.